Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een Israëlische droneaanval in het zuiden van Libanon zijn vijf mensen omgekomen. Het gaat om een vader en zijn drie kinderen en nog een ander persoon. Dat maakt het Libanese ministerie van Volksgezondheid bekend. Twee anderen raakten gewond, onder wie de moeder van het gezin. Het Israëlische leger zegt dat de aanval was gericht op een terrorist van Hezbollah... en dat deze is uitgeschakeld. De Libanese premier roept de internationale gemeenschap op om de Israëlische aanval te veroordelen. De verdachte die afgelopen middag in Capelle aan de IJssel werd doodgeschoten door de politie was een jongen van 15. Dat zegt de burgemeester. Agenten waren afgekomen op een melding van een roof van een fatbike... waarbij zou zijn gedreigd met een vuurwapen. De verdachte sloeg op de vlucht, waarna de politie meerdere schoten loste. De 15-jarige verdachte uit Gouda overleed ter plekke. Twee andere jongens die betrokken zouden zijn geweest bij de roof van de fatbike zijn aangehouden. De Rijksrecherche doet nu onderzoek. In de Amerikaanse staat Arizona wordt op dit moment afscheid genomen van de doodgeschoten activist Charlie Kirk. De streng beveiligde uitvaart wordt bijgewoond door president Trump en vicepresident Vance. Beiden hebben ook gesproken. Ook zijn er tienduizenden aanhangers van Charlie Kirk aanwezig. Sommigen hebben uren in de rij gestaan om afscheid te kunnen nemen. De 31-jarige Kirk was een vertrouweling van Trump en populair onder conservatieve jongeren in de VS. Hij werd vorige week doodgeschoten op een campus. Een 22-jarige verdachte zit nog vast. na het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië... heeft ook Portugal afgelopen dag bekendgemaakt de Palestijnse staat te erkennen. De twee-staten-oplossing is volgens Portugal de enige manier... om een langdurige vrede te bereiken in de regio. Israël noemde de erkenning van Palestina eerder een ondermijning van vrede.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 weet niet wat jou zover heeft gebracht. Als ik jou zie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 吧。 Well, I'm fine. gotta get Don't you try so hard just to please me. Gotta get some. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Boom, boom, akka, akka, akka, boom, boom, boom, akka, akka, boom, boom.